Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man van 32 aangehouden vanwege de explosies in Rotterdam in de afgelopen dagen. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De ontploffingen waren s'nachts in de Van Spijkstraat en aan de Krooswijkse weg. Woningen en portieken raakten beschadigd, maar niemand raakte gewond. De politie is bezig met een groot onderzoek, ook naar de beschieting van een appartementencomplex in de Van Spijkstraat. Oppositiepartijen hebben kritisch gereageerd op de klimaatplannen van het kabinet. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kreuger vindt dat het pakket met maatregelen niet overtuigt. Het mist de bezieling die het klimaatbeleid zo keihard nodig heeft, schrijft ze. En PVV-leider Wilders spreekt van excessieve en onbetaalbare stikstof- en klimaatregelen klimaatmaatregelen. De regering stemde de afgelopen dag in met het klimaatpakket van minister Jetten. Doel is om daarmee de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Oud-SS'er Jozef Schütz is overleden op 102-jarige leeftijd. Hij werd op hoogbejaarde leeftijd veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op duizenden gevangenen in concentratiekamp Sachsenhausen. Vorig jaar kreeg hij vijf jaar celstraf, maar Schütz zat geen dag in de cel omdat hij zijn hoger beroep in vrijheid mocht afwachten. Het onderzoek was gebleken dat Schütz in de Tweede Wereldoorlog bewaker was in het kamp van de nazi's bij Berlijn. Zelf ontkende hij dat hij daar iets mee te maken had gehad. Koningsnacht wordt op verschillende plekken in het land uitbundig gevierd. Vooral in de grote steden is het druk. Voor middernacht kwamen er al zoveel feestgangers naar Utrecht... dat burgemeester Dijksma mensen opriep om niet meer naar de stad te gaan. Ook de binnenstad van Den Haag werd s'avonds al druk bezocht. En in Amsterdam kwamen veel mensen naar de onthulling van het Koningsnacht kunstwerk. Deze keer een steunbetuiging voor prinses Amalia. Tot het weer, het is vrij helder en het blijft droog. In het binnenland vriest het licht en op sommige plekken zijn er mistbanken.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 Be my enemy. Never thought, never thought, never thought that you, that you the dirty up witness name. No, no. Never thought, never thought, never thought. Never, never knew that you would do this to me. Do this to me.